uur. Dit is Renate Evers met het NOS. het station van de Oostenrijkse hoofdstad Wenen hebben zo'n 1500 vluchtelingen de nacht doorgebracht. Ook bij de Hongaarse grens in Oostenrijk hebben honderden vluchtelingen geslapen. De Oostenrijkse politie zegt dat er vannacht geen vluchtelingen de Hongaars-Oostenrijkse grens zijn overgestoken. De vluchtelingen die al in Oostenrijk zijn wachten daar op de eerste treinen die vanochtend naar Duitsland vertrekken. Het Thaise parlement heeft een voorstel voor een nieuwe grondwet afgewezen. Daardoor zal de terugkeer naar de democratie maanden vertraging oplopen. Als er een nieuwe grondwet ligt wil de junta de macht overdragen aan een burgerregering. Maar op het voorstel kwam veel kritiek, onder meer omdat het leger te veel macht zou houden. Nu moet er weer een nieuw grondwetsvoorstel worden gemaakt, waardoor er waarschijnlijk pas in 2017 verkiezingen zullen zijn in Thailand. De Nederlandse journaliste Frederike Geerdink is in Turkije gearresteerd, meldt het ANP, een van haar opdrachtgevers. Haar familie zegt tegen het ANP dat ze is opgepakt omdat ze in verboden Koerdisch gebied was. Geerdink zou er zijn geweest met mensen van de pro-Koerdische oppositiepartij HDP. Frederike Geerdink werd in januari ook al opgepakt in Turkije. Toen werd ze ervan beschuldigd propaganda te maken voor de Koerdische rebellen van de PKK. Daarvan werd ze een paar maanden later vrijgesproken. Aan boord van een vliegtuig op het vliegveld van Brussel is gisteren een terreurverdachte aangehouden. Hij zou hebben gezegd dat er iets met het toestel van Egypt Air zou gebeuren. Het vliegtuig kreeg daarna geen toestemming om te vertrekken naar Cairo. De verdachte is uit het toestel gehaald en voor verhoor meegenomen. Het weer in de ochtend af en toe zon, maar ook kans op een bui. Later in de middag en vanavond meer bewolking en regen. Er staat een stevige noordwestenwind en het wordt een graad of 16.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 Let's have a party. Woo! Let's have a party. I'm singing to the store, let's buy some more. Let's have a party tonight. I never kissed a bear, I never kissed a goon, but I could shake a chicken in is er weinig te melden over de country charts in de States, vandaar dat ik mijn eigen keuzes maak. Ik begin met wat opvallend materiaal afkomstig van nieuwe albums. Op het nieuwe roll album van Stella Parton, ja, de zus van Dolly, vinden we een uitvoering van Wanda Jackson's Let's Have a Party terug. Ik ga voor het origineel, maar om mee te openen is het wel een lekker nummer.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 Maken we dat niet allemaal mee? Zijn laatste EP heeft als titel Borderline meegekregen en we gaan luisteren naar de titelsong. She's in California, now I'm gonna she's heading for the borderline. Texas fed and said she never bled, she said she's fine. league, I let the boots and out of institutions, illusions of the final life. She wants to find a man, a plan she understands, and make herself a pretty wife. She's so unbelievably beautiful. She got magnets in her eyes. and her mind is so unusual. She wears an angel face disguise left on the saddle, left they did just feeling fine. After getting off a plane, a bus, and then a train, never meant to cross a border line. We met her in El Paso, it's like she had a lasso, hit him right between the eyes. And there between the sheets were secrets of the streets, a ceiling fan is full of flies. boy, she got him bad. He called his mom and dad and told him he was coming home. But home is just a place like dust and outer space, and don't you know we're all alone now she's filled with rage like a bird locked in a cage, and all she wants to do is fly. He is on a bed with blankets on his head, just searching for an alibi. kisses and berates and makes him feel like he's a man. She gently sucks a whistle, stares down at his pistol, takes her lover by the hand. Well, the wind was whooping high, blowing dirt up to the yard, screaming down the alleyways. There was blood out on the street, it splashed upon her feet, she never loved him anyway. And she's so unbelievably beautiful. She got magnets in her is an angel face disguise.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 John Michael Montgomery begon zijn carrière in 1993 met het album Life's a Dance. Dit album werd het enigste album dat in dat jaar een miljoenenverkoop realiseerde en dat voor een nieuwkomer. Dit alles maakte van John Michael Montgomery een van de meest geliefde countryartiesten. Met de titelsong bereikte hij de vierde plaats in de country charts en scoorde daarmee zijn eerste top 10 hit. I was falling fast for a blue-eyed girl in my homeroom class. Trying to find the courage to ask her out was like trying to get off from a water spout. what she would have said, I can't say. I never did ask, and she moved away. But I learned something from my blue-eyed girl. Sink or swim, you gotta give it a whirl. day up and came back Ook in dit uur vergeten we de Aussie Country niet. Ditmaal krijgen we bezoek van Jane Denham, die Country Girl with the Rock and Roll voor het voetlicht brengt. Lekkere muziek. down on the farm, just a little too much of a good thing. A girl needs to get where DJ. Till a Tear Becomes a Rose is een single van Amerikaanse countryzanger Leon Everett. Het nummer werd in 1985 uitgebracht door Mercury Records en was een onderdeel van het album Where's the Fire. Zijn versie behaalde de 44 e positie in de Hot Country Songs. Het nummer werd later gecoverd door Keith Whitley als een duet met zijn vrouw van dat moment Lori Morgan. Zijn versie behaalde de 13e positie in de countrylijsten. Daarna volgden nog meerdere versies, waaronder die van Jen Brown. Nu is het origineel met straks in het tweede uur een onlangs uitgebrachte cover van deze song. De original van deze week. this love. I know your heart is shattered, and all my words can offer no relief. But my love will heal the pains you suffer, and I'll be here if you turn to me. And darling, I can see the clouds around you. And in your heart, I know the stars. when memories tend together, Lay with me and put your fears to sleep. Cause there's no pain, no dream can put us under. All the love that binds us you and me. Darling, I can see the clouds around you, and in your heart, I know a sorrow. Throwback is een project dat hulde brengt aan een van de grootste tijdperken van de countrymuziek. De late jaren 80 en begin jaren 90. Die tijd bracht ons sterren als Keith Whitley, Randy Travis, Vern Gosdin... evenals zoveel anderen die hun bijdrage hebben geleverd aan dit album. Ik noem er een paar. Marty Rabin van Shenandoah. Countrymuzieklegende John Anderson. Bluegrass ster Rhonda Vincent. Aaron Tippen en nog vele anderen... Kevin Moon is de initiator van Throwback. Bij de song Tennessee Courage krijgt hij steun van Kevin Denny, Wesley Dennis en Billy Droos. Mooi hoor! When they open I'll be there on a stool And forget all in a hurry. And it's my belief that I'll find relief in a bottle of Tennessee courage. Her memory keeps waiting in line rest of my worries. Hey, but I'll never crawl. I can hold up the walls with the help of some Tennessee curry. Now, my good friend. so friend when I'm home and need some Tennessee. the truth. Put hair on your chest in a hurry. I know I'll survive. Raise hell for a while with the help of some Tennessee courage how my good friend Jack Daniels stands tall on a shelf, and he'll go to war with my troubles, and he'll never desert this old. Tennessee courage. No, we'll never desert this old friend when I'm hurt. And even some Tennessee. blokje country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma. Dat we in Nederland ook real country hebben, weten de liefhebbers wel. Vandaag starten we met een bezoek aan Four Wheel Drive, die Stay Away From Me vertolken. Vervolgens luisteren we naar de Ranch Girls en de Ragtime Wranglers met Sugar Boogie. En we sluiten dit blokje af met Cajun Doll van de Barnstompers. been that way since from the start. Go on your way, you have another waiting. Stay away from me, you're breaking my heart. Oh, the sky is blue and the sun is shining, and all the leaves have turned brown.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 Have a good time and leave him crying, cause he never could be true. Never found a girl to please him that is Cajun Doll. Cajun Doll, Cajun Doll, I love this Cajun Doll. Ruby lips and ribbon hair, Cajun Doll. Creole Indian, was your mama. Dad was Louisiana French. Got a beauty from the swamplands. Catching Johnny was a cinch. Johnny set my share, I love each little hair upon your head. One more trip into the swampland, I'll be rich enough to wed. Cajun doll, Cajun doll, I love this Cajun doll. Ruby lips and ribbon hair, Cajun doll. attack. Stayed too long and lost his way. Well, she knew his reputation and she thought he'd done her wrong. John returned and found her dying in a breast of was and knife. Then he laid right down beside her and poor Johnny took his life. Cajun doll, Cajun doll, I love this Cajun doll. and ribbon hair, Cajun doll, Cajun doll, Cajun doll. I love this Cajun doll. Ruby lips and ribbon hair, Cajun doll. Tom McLear en Friends is een verzamelalbum van deze zanger. Het album bevat slechts één nieuwe song. Voor mij is het een eerste kennismaking en voor jou waarschijnlijk ook. Moving back to Texas. I'm moving back to Texas. Well, I sold my soul to the devil in gold. Take that Georgia Gucci Louis V. Dump them in the deep blue sea. I'd rather have a true love. Talking about real love. It's gonna treat me right. I'm moving back to Texas. heading back home. Gonna find my soul.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 Die instinctief wortelen in de diepe put van Amerikaanse muziektradities. blijvend programma's te kunnen maken heb ik jou als luisteraar nodig. All I Need Is You is een titel die mijn woorden kracht bijzette. Cory Morrow vertolkt deze song. Zometeen nog een uur country. Bought ourselves a broke down, worn out, beat up mess of a home. All the walls are falling down. but the foundation's strong. Well, the first time that I saw her, I went straight down to the bank. All my friends, they said I was crazy, but I don't care what they think.